Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een helikoptercrash zijn Afrikaanse militairen omgekomen. De oorzaak van de crash in de provincie Helmand is niet bekend. Volgens de NAVO werd er niet gevochten in het gebied waar de helikopter neerstortte. Helmand is een van de onrustigste regio's in Afghanistan. De Taliban plegen er vrijwel dagelijks aanslagen. De FBI heeft de website megaupload.com afgesloten. Op megaupload kunnen gebruikers tegen een kleine vergoeding bestanden en video's delen. De website werd vooral gebruikt voor het illegaal verspreiden van films en series. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie zijn de rechthebbenden van die films en series ruim 500 miljoen dollar misgelopen door de website. De vier oprichters van de site, onder wie een 29-jarige Nederlander, zijn opgepakt. De Nederlander zou de programmeur zijn van Mega Upload. Hackers van de groep Anonymous zeggen dat ze uit wraak Amerikaanse overheidssites zullen aanvallen. Een incident tijdens een scheikundeproef in Dresden heeft gisteravond tot grote paniek geleid. Op de Technische Universiteit in de Duitse stad waren 70 studenten aan het werk. Ineens werden enkele van hen onwel en werd groot alarm geslagen. De brandweer ontruimde de gebouwen en zette de omgeving af. 100 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen hadden last van vergiftigingsverschijnselen, maar niet ernstig. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Mogelijk is tijdens een chemische proef een kleine hoeveelheid arseenwaterstof vrijgekomen. Maar metingen van de brandweer in Dresden hebben niets opgeleverd. Het weer, hier en daar wat buien met kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer.